Goedemiddag ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Voorlopig komt er geen wapenstilstand tussen Israël en Libanon. Onder meer Amerika en Frankrijk werkt aan een plan daarvoor, maar Israël ziet het niet zitten. De minister van Buitenlandse Zaken zegt tegen zo'n staakt het vuren te zijn. En dat is een belangrijke speler, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Omdat hij, terwijl premier Netanyahu op weg is naar New York... en daar is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... hij de acting prime minister is, dus de waarnemend premier. Dus dat, dat legt wel wat gewicht in de schaal. Nee, maar ook eh, andere ministers van de regeringspartij Likud... maar ook eh, de radicale ministers, die waren er eigenlijk heel snel bij om te zeggen... nee, Israël moet dit nu niet accepteren. Dat zou compleet verkeerd zijn. We moeten nu doorpakken. Afgelopen nacht en vanochtend heeft het Israëlische leger Libanon opnieuw aangevallen. Volgens Israël zijn ongeveer 75 Hezbollah-doelen aangevallen... zoals lanceerinstallaties en wapendepots. In een park in Den Haag zijn gisteren twee jongens mishandeld en beroofd door een groep andere jongens. De vader van een van de slachtoffers zegt dat zijn zoon in zijn onderbroek in het water moest. De politie heeft vijf verdachten opgepakt. En ze sluiten niet uit dat er nog meer arrestaties volgen. De KVB heeft een nieuwe datum gevonden voor de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. Die wedstrijd werd een paar weken geleden afgelast vanwege de politiestaking. De wedstrijd wordt nu ingehaald op woensdag 4 december. En vooral voor Utrecht wordt het wel een pittig programma... want die spelen een paar dagen daarvoor ook al uit tegen PSV. En duizenden kinderen in Nederland lopen rond zonder bril... terwijl ze die wel nodig hebben. Steeds vaker lukt het ouders niet om een bril voor hun kind te betalen. Dat zeggen vijf oogorganisaties. En de gevolgen kunnen groot zijn, zeggen ze Een kind dat in de klas zit en het eh, schoolbord niet ziet of niet goed kan lezen. Ja, dat eh, op lange termijn heb je dan minder kans ook op de arbeidsmarkt. Leren is moeilijker, de fysieke en sociale ontwikkeling. Als je, als je niet goed ziet, kan je niet goed meedoen. de oogorganisaties willen dan ook dat kinderbrillen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Minister Agema van Zorg zegt dat ze daar nog over na moet denken. Het weer dan nog, de rest van de middag van alles wat. Zon, bewolking, maar tussendoor ook kans op pittige buien met onweer. Het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer, 40 minuten extra. Komt er door een ongeluk, één rijstrook is nog dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Verder nog viel op de A10 voor de Koentunnel richting het noorden. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen in de tunnel en er is één rijstrook dicht. Vertraging is om en nabij 20 minuten.